Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Een Facebook-oproep heeft in een paar dagen tijd 20.000 nieuwe aanmeldingen opgeleverd bij Matches, het Nederlands Centrum voor Stamceldonoren. Dat kreeg het heel vorig jaar 50.000 nieuwe donoren binnen. De Facebook-oproep werd afgelopen vrijdag geplaatst door de vriendin van een 29-jarige man. Die kreeg een paar weken geleden te horen dat hij een agressieve vorm van leukemie heeft. En alleen een stamceldonor kan hem helpen. Het bericht op Facebook is al tienduizenden keren gedeeld. In Italië hebben de Vijf Sterrenbeweging en de partij Lega een onbekende professor naar voren geschoven als premier van een nieuwe coalitieregering van de twee partijen. Het is de 54-jarige hoogleraar bestuursrecht Giuseppe Conte. Hij zou een nieuwe coalitieregering van de twee partijen moeten gaan leiden. Conte is een aanhanger van de Vijf Sterrenbeweging, maar hij heeft geen politieke ervaring. De VS dreigt Iran met de zwaarste sancties uit de geschiedenis... als het land zijn nucleaire en bewapeningsbeleid niet verandert. Dat heeft de nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo gezegd. De VS stapte eerder deze maand uit het atoomakkoord met Iran... en heeft nu een lijst met twaalf eisen opgesteld. Die houden onder meer in dat Iran onmiddellijk moet stoppen... met het verrijken van uranium. In de Democratische Republiek Congo is het inentingsprogramma tegen ebola van start gegaan. Verplegend personeel en iedereen die in contact is geweest met een ebola-patiënt wordt ingeënt. Dat gebeurt als eerste in de havenstad Mbandeka, waar een miljoen mensen wonen. Daar zijn al vier gevallen van het dodelijke virus bekend. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is bang dat het ebola-virus zich verspreidt naar de hoofdstad Kinshasa, waar 10 miljoen mensen wonen.